这是一幅。 lekker aantal Nederlandse nummers. Toch maar weer even tijd voor Franse muziek van Michel Polnareff. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Ik hoop tot 12 uur, want ik heb heel veel moois in de aanbieding. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep in de aanbieding heb ik vooral muziek waarvan je kunt zeggen... God, daar kan ik lekker van genieten en onderuit blijven liggen. Of onder de klamme lap als je daar nog ligt. Muziek heb ik onder andere in de aanbieding van Carly Simon.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 maar liefste. En Carly Simon ervoor met Nobody Does It Better uit een James Bond film. Straks gaan we je natuurlijk ook weer bijpraten over wat er zoal te beleven valt of wat er opvallend is. We gaan het straks hebben over buitenspel. Wij gaan voor gelijkspel. Niet buitenspel, maar gelijkspel. Waar gaat dat over? Je hoort dat straks hier in de show na, onder andere Seal. close, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.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 the glue. Can you help me out. Cause it's all gone south. Oh, love, make the hurt not hurt. Cause the pills don't work, they just make it worse. So when the rights are going wrong, and I'm barely holding on, baby, hear when I say, Oh, won't you stay, love? When everybody

with an alibi. And I try to make it on my own, but that's a finest fight. And I'm the loving type. Oh, so when the rights are going wrong, and I'm barely holding on, baby, hear when I say, Oh, won't you stay low when everybody's leaving? gamble. everybody's leaving. Yeah, I'll stay love to get you through the evening. Oh, I pray, love, that you'll always be the one. And when the road gets rough, I won't give up on us. So won't you stay, love? Whenever. prachtig nummer van Louis Capaldi. Een nieuwe single van hem, althans nieuw. Hij is alweer een maand of twee, drie oud. Maar prachtig. En volgens mij staat er nu in de hitlijsten eh, links en rechts. Ik vind het geweldig. Stay Love en Seal ervoor met Kiss from a Rose. Heel prikkelend. Het is wel een beetje vochtige dag vandaag, jongens en meiden. Het is wel erg, jammer, jammer, jammer, jammer. Het zag er allemaal zo mooi uit afgelopen week. En eh, ik ben aardig bruin geworden, mag ik wel zeggen. En ik ben oorspronkelijk een roodharige. Nou, die worden dus nooit bruin. Maar van deze week ben ik wel bruin geworden. Maar ja, dat is wel weer een beetje afgelopen voor deze week. Het is even niet anders, maar de regen is wel weer prettig. Zeker in eh, verband met al die bosbranden van de afgelopen dagen. Goed, genoeg kletstijd voor Looking Glass, Brandy. serves. A hundred ships a day, lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No horror was his home. The sailor said, a brandy. You're.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 lekkerste muziek hoor je hier bij eh, ZVL, dat weet je ook wel hè. Daarop luister je natuurlijk vandaag ook weer. Bij deze wat droevige dag. Hm. Cindy Lapper ging over vannacht. misschien lig je nog tussen de klamme lappen, zou zo maar kunnen. En dan is de nacht nog steeds bezig voor je. Ehm, all Through the Night en Looking Glass en Brandy, You're a Fine Girl uit 1972. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan eh, luisteren naar een mooi gesprek met Herman de Bruin. We gaan voor een gelijk spel. Dat is in ieder geval de kreet die hier staat. En dan ga we vragen aan Glasten Krapels. Hij is Paralympisch dressuurruiter. En eh, in de uitzending. Glasten, welkom. Goeie, hele goede dag. Paralympische Spelen hebben we net gehad. Was je daarbij betrokken? Nee, ik was daar niet bij betrokken. Oké. Nee, omdat er hier staat Paralympische dressuurruiter. Ja, ik heb 17 jaar op Paralympisch niveau eh, oh. gereden. Oh, dus je bent wel een deskundige wat dat betreft. Ik ben wel een deskundige inderdaad, ja zeker. Maar helaas mocht het niet zo zijn dat ik uitgezonden werd. Maar wel hele andere mooie wereldbekers mogen rijden. WK, EK en ehm, eh, meerdere Nederlands kampioenschappen op mijn naam. Ja, en vandaar dat je eh, de Paralympische Spelen, dan heb je een, eh, een handicap, een lichamelijk handicap denk ik zo. Ja, meestal is dat zo inderdaad. ja. <laughs> Ik ben eh, geboren met verkorte armen, waarin ik mijn beide onderarmen mis... en eh, geen vergroeide handen, waardoor ik aan elke arm één vinger heb zitten, plat en, gezegd. En dan toch een ruiter zijn en toch een paard besturen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, bijzonder. Hè? Dat is knap. Ja, ja, ja, het mooie is van onze eh, paardensport is dat paardensport voornamelijk met je zit en met je benen is. En dat eh, met je handen maar 10, 15 procent is. Eh, dus ik was in mijn voordeel. Ja. En door heel hard oefenen en heel veel trainen, ja, mocht ik toch hele mooie dingen doen. Ja, dus ik heb met een doorzetter te maken. Ja, zeker. Ik denk dat dat zeker een van mijn kerncompetities is. Ja, Mag, je rustig zelf, mag je rustig zelf zeggen, inderdaad. Ja. ja. En je bent ook eh, voor de gehandicapte sport, hè? Want ja, we hebben net eh, de, de collecte gehad voor de gehandicapte sport. Ja, wij hebben net de Nationale Collecteweek gehad van Fonds Gehandicapte Sport. En ik besloot na 17 jaar topsport dat ik het ook heel belangrijk vond om iets maatschappelijks terug te kunnen doen. Eh, en zo ben ik bij Fonds Handicaptensport uh, eh, terechtgekomen. Ja, en daar doe je van alles voor om de mensen te laten doneren? Ja, ik eh, werk op de afdeling funding en partnerships. Mhm. en een van mijn projecten is inderdaad de Nationale Collectewee Fonds Gehandicaptensport coördineren landelijk. Even voor mijn nieuwsgierige vraag, rij je nog steeds wel paard? ik ben weinig actief op het moment, maar zo af en toe kruip ik nog even in het zadel. Oké, dus je hebt de liefde voor het paard niet helemaal eh, weggezet? Nee, zeker niet. Ik denk dat de liefde en de passie voor de paardensport altijd zal blijven. Ik eh, heb in mijn achtertuin eh, ook mijn paarden nog staan, mijn oude wedstrijdpaarden. en ik kijk elke dag met veel plezier hoe ze in de wei staan en te genieten van hun oude dag. De liefde voor de paarden is er nog altijd. En die is vroeg begonnen volgens mij, hè? Ja, die, eh, ik denk dat ik... Eh, ik kom uit deels uit de paardenfamilie, maar waar mijn oom en nicht eh, zeer actief zijn in, de paarden, in het paardenland. Mhm. en daar begon wel een beetje de kriebels. Maar eigenlijk begon de kriebel toen ik oud-Paralympier Joop Stokkel zag rijden. En toen dacht ik, wauw, dit, dit wil ik ook als zevenjarige. Ja, ja, Daar startte er een droom. En ja, die ben ik gewoon na gaan jagen. En, ja. en, dus, ja, en nooit gedacht, dat kan eigenlijk niet. Nou, ik vond het soms wel eens lastig natuurlijk. als, eh, als, als een ruiter of als sporter met een eh, beperking... moet je altijd drie stappen harder eh, lopen of rennen of je inzetten mooi om dat allemaal bij elkaar te horen. Dat dat alles met elkaar te maken heeft en dat dat goed is uitgepakt. Mensen ja, die... maar dat is ook wat sport doet. Hè? Sport is niet alleen maar bewegen en hè, gezond. Het is ook een stukje mindset, onderdeel zijn van, eh, hè, eh, in de maatschappij staan. Eh, maar ook omgaan met jezelf en omgaan met wie je bent en jezelf accepteren. Ik denk dat sport zoveel, zoveel breder is als alleen maar als fit zijn of bewegen. Ja, mooie boodschap voor iedereen die denkt: Nou, die sport dat eh, hoeft voor mij niet. Er is meer dan alleen sporten. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, Fonds Gehandicapte Sport hadden we het over. Als mensen dan alsnog uh, willen doneren, dan kan hè? Ja, we hebben echt een waanzinnige mooie campagne gelanceerd dit jaar buitenspel gelijkspel. En wij willen gelijk speelveld creëren voor iedereen. Mensen kunnen doneren door naar www.fondsgehandicaptensport.nl te gaan. Daar zien ze ook onze campagne en daar staat ook rechtsbovenin in het oranje doneerknop. En eh, ik denk dat je heel veel sporters in Nederland blij kan maken door een kleine bijdrage te leveren. Nou, die oproep is in ieder geval geplaatst. Ik had het niet beter kunnen doen. Glastenkrapels, Paralympisch dresseurruiter geweest, moet ik zeggen. En je bent nu, nu werkzaam voor de fondsenwerving en dat heb je heel duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal nog doet. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. so don't forget it. It's just a silly face. que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 and care. if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed Voyager beats in time. echt weer om, hè? Gaan we het weer over de nacht hebben. Wat is nou voor onzin eigenlijk vandaag, hè? Maar ja, het zijn van die prachtige nummers. Onder andere deze van Elton John. Can you feel the love tonight? En... Och, wat een prachtige.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 ZVL. romantiek, hè? Vind je niet, al? Jamie uit 1977. En Stromae met Formidable. Mm. En dat allemaal in deze zondagmorgen van ZVL. Straks, over een eh, minuut of 7, 8, gaan we beginnen aan het eh, tweede uur van de show. Gaan we iets meer tempo maken. En komt er ook een leuke reportage voorbij van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever die altijd zijn best doet om iets moois uit de monden van eh, het winkelende publiek te krijgen. Dus, dat komt er straks aan. Dus blijf lekker luisteren. En nu nog even Steven Nicks en Dan Henley in Leather. En lees wat een romantiek. en Kant. Kunnen we lekker gaan klossen straks. Dat gaan we doen tijdens het nieuws en de mededelingen zo meteen. Dus eh, wij zijn wel lekker bezig de komende ja, een paar minuten. Dus, maar we zijn wel terug. Zometeen, of ik dus. Hè. Ja, het is even niet anders. Gaan we in meervoud over mezelf spreken. Nou, dan weet je hoe laat of het is. Hè. Eh, maar goed, zometeen na 11 uur veel meer mooie muziek hier bij ZVL. En, eh, en natuurlijk een reportage van Jeroen van Gent, zoals ik al zei. Eh, daarover hoor je straks meer. Hoort ook een beetje ruisen. Het lijkt wel of de zee hier binnenkomt. Of is dat het water? Nou ja, maakt niet uit. Tot besluit van dit uur MFSB en My Mood. Wat mij betreft tot over een paar minuten.